Raymond Seré met het NOS-journaal. In Israël is ophef ontstaan over videobeelden waarop te zien is dat Israëlische militairen twee jonge Palestijnen doodschieten, terwijl die geen bedreiging vormen. De beelden zijn gepubliceerd door een mensenrechtenorganisatie en zijn van 15 mei. Op de westelijke Jordaanoever wordt die dag in verschillende steden gedemonstreerd en demonstranten raakten toen slaags met Israëlische militairen. Staatssecretaris Teven vindt dat Italië vluchtelingen uit Eritrea veel beter moet controleren. Hij heeft de indruk dat de Italianen hun buitengrens niet op orde hebben en dat ze de Eritreërs bijna nooit registreren. De staatssecretaris heeft daar vanochtend nog over gepraat met de Italiaanse minister van Justitie. Die zei dat Italië al het mogelijke doet, maar volgens Teven moet Italië toch doortastender optreden. Veel van de Eritreërs reizen door naar Nederland. De staatssecretaris luidde daar vorige week de noodklok over. In rivieren in Servië zakt het water, maar het gevaar op dijkdoorbraken blijft, zegt een Nederlandse deskundige die deel uitmaakt van een VN-team in het gebied. Nu de regen is opgehouden, wordt de druk op de dijken wel minder, maar omdat het water al lange tijd tegen de dijk aanstaat, moeten ze goed worden onderzocht, zegt de Nederlandse deskundige. In Servië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de overstromingen. In Servië, Bosnië en Kroatië zijn zeker 40 mensen omgekomen. De wolf laat zich steeds vaker in de buurt van Nederland zien. De Nederlandse overheid heeft een kaartje gemaakt waarop belangstellenden kunnen zien waar de wolf is gezien. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw heeft eerder al gezegd dat Nederland zich moet voorbereiden op de komst van de wolf. In het Twents-Duitse grensgebied werd in april een wolf gezien. Het dier liep op de Noordhoorn Range, een militair oefenterrein met veel bos en heide, net over de grens bij Denenkamp. En dan het weer in het zuidwesten kan een regen- of onweersbui vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond breiden de buien zich uit. Morgen is het opnieuw warm met later op de dag kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. De A12 Arnhem-Duitse grens bij Duiven 3 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 2 kilometer door een vrachtwagen die daar gestrand is en de rechte rijstrook blokkeert. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, daar staat de langste file tussen knooppunt Burgerveen en de afrit Noordwijkerhout 7 kilometer. Dat komt omdat bij Noordwijkerhout de afrit dicht is en ook de rechte rijstrook. En dat heeft te maken met een ongeluk tot zover de verkeersin.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 Listen to the beat beat of a sound sound, you're buzzing in my head, my head like a bomb bomb. Beat, beat of a sound sound, buzzing in my head, my head. Like the beat bleed, beat of a song, song, a version in my head, head at the bomb down.